Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet meer betalen. Bij de drie grootste energiebedrijven zien ze dat duizenden klanten het nu moeilijk hebben. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Een grote groep die heeft echt nog een veel te laag termijnbedrag. En wat er dan gebeurt, is dat als je 100, 200, 300 euro per maand te weinig betaalt... want daar hebben we het over ja, dat je een enorme achterstand opbouwt die je op de jaarafrekening terugkrijgt. En dan heb je het al gauw bedragen van honderden of, eh, of zelfs meer dan duizend euro. Ja, en zo'n tegenvaller eh, in deze tijd die is gewoon heel moeilijk op te vangen. Dan zullen nog meer mensen in de knel komen met betalen. De hoge energieprijzen zijn ook de belangrijkste reden voor de hoge inflatie. De prijzen die hard stijgen. De meeste Nederlanders hebben daar geen last van en kunnen nog prima rondkomen. Maar dat geldt niet voor iedereen, zeggen onderzoekers. Dat je echt eh, je rekeningen niet meer kan betalen. Eh, dat je misschien de verwarming niet meer aan durft te zetten. En zeker dat de, de van het leven afgaat. Dat zeggen veel mensen ook. Van, ik kan nog wel leven, ik overleef wel. Maar iets extra's kan ik niet meer doen. Zeven op de tien Nederlanders probeert de kosten wat te drukken. Ze pakken wat minder vaak de auto, douchen korter en trekken sneller een warme trui aan. Bij een eendenbedrijf in Lunteren in Gelderland is vogelgriep ontdekt. De 8500 vogels worden afgemaakt. Nog eens tientallen andere pluimveebedrijven in de buurt worden extra in de gaten gehouden. Normaal komt er ook een vervoersverbod voor dieren, mest en eieren bijvoorbeeld. Maar dat was er al na twee eerdere vogelgriepuitbraken de afgelopen tijd. Een historisch moment in de Amerikaanse honkbalcompetitie. Voor het eerst ooit stond er een vrouwelijke coach op het veld. De coach van de San Francisco Giants werd na wat gedoe van het veld gestuurd... en dus moest Alyssa Nacken invallen. Alyssa Nacken is out there taking over. And you know what, Donnie? I have a daughter. You have a daughter. And you know, I think it's great. And if I have a daughter that loves sports, whatever the sport may be... and uh, you get an opportunity to do something like that, here, here. Ze kregen een staande ovatie van het publiek. En de Giants die wonnen de wedstrijd trouwens met 13-2. Het weer bewolkt, maar de zon weet overal wel even door te breken vandaag. Het is 15 graden in het westen en 20 in het oosten.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 A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert 8 kilometer en 10 minuten vertraging. En de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn tussen Vreeland en Loenersloot 2 kilometer. En dat kost je 5 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 Otra vez bien lento, lento rápido, jij weet niet WhatsApp. Ik wil doet tot mañana. Geef je over aan me en de aan nada. Eh, baby, door tot mañana. Ik zeg je eerlijk, heb geen ander verlangen. Alleen maar naar jou.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 Oh no, no, no. I be on my business, shawty. But you be on my mind, shawty. MLM, all my, my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular kiss me through the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no. feel like? What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, mm, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Oh, dancing kiss me through the cellular, kiss me through the phone.